Wij waren dinsdag nog in Ter Apel en spraken daar met Iljo... die rondes loopt op zoek naar asielzoekers die letterlijk in de kou staan. Want van die tentjes, zoals afgelopen zomer, die staan er niet meer. De problemen zijn nu meer eh, binnen dan dat je hier op het veld ziet. Daar wordt wel alles aan gedaan om dat eh, niet te laten zien of laten gebeuren. Maar binnen is het niet best, hoor jij. Klopt. Binnen is de situatie nog steeds schrijnend en de opvang is nog steeds niet goed geregeld voor mensen. Volgens de inspectie is de brandveiligheid niet in orde. Ook worden prullenbakken niet geleegd. Er zijn te weinig schone wc's en douches. En asielzoekers met een drugsverslaving zorgen voor overlast. Dat staat in een rapport van de GGD dat in handen is van één vandaag. Geld lenen van je ouders of opa en oma om een huis te kopen gebeurt steeds vaker en klinkt natuurlijk top, maar het zorgt ervoor dat huizenprijzen stijgen. Omdat mensen met zo'n lening vaker boven de vraagprijs bieden zegt de Nederlandse bank. In 2020 leenden meer dan 600.000 huishoudens geld van familie om een huis te kopen. Op een mbo in Maastricht is opnieuw een leraar geschorst na een melding over grensoverschrijdend gedrag. Het is niet voor het eerst dat de school zo in het nieuws komt. Eerder deze week stond een docent voor de rechter omdat hij een relatie zou hebben gehad met een minderjarige leerling. Waarmee hij ook twee kinderen zou hebben gekregen. het lijkt erop dat er een stuk minder bier wordt gegooid in voetbalstadions. Sinds een tijdje zijn er strengere regels. Als er een beker of iets anders op het veld terechtkomt wordt de wedstrijd stilgelegd. En als het daarna nog een keer gebeurt dan wordt er gestaakt. Het gaat nu een stuk beter, zegt voetbalbond KNVB augustus waren er zes keer stilgelegd. Dat schoot eh, helemaal omhoog in september naar 26 keer. In oktober halveerde dat naar, of naar 11 keer. En uiteindelijk in november nu eh, zes keer. In de afgelopen vier weken zijn er maar twee keer wedstrijden stilgelegd. Ze zijn tevreden en hopen dat het deze kant op blijft gaan. Dan zullen er altijd nog wel wat incidenten voorbij komen, denkt de voetbalbond. Het weer veel grijs en op sommige plekken wat mist nog steeds. Maar er zijn ook opklaringen met zon. Nou, overdag blijft het droog. Vanavond vannacht zijn er wel weer buien en het wordt 2 tot 5 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een ongeluk veroorzaakt vertraging op de A10, de ring van Amsterdam. Bij knooppunt Amstel ging het mis, er zijn drie rijstroken dicht. Vanaf afrit Volendam is de vertraging ongeveer 50 minuten.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 No sé tu mano conmigo. Sé que estás bueno, pero mucho más buena estoy yo. Ah. Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué. Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía. Ah.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 schrijft de inspectie Justitie en Veiligheid. Er worden te veel mensen opgevangen... waardoor het er onhygiënisch en onveilig is, zegt de inspectie. Het aantal stilgelegde voetbalwedstrijden is de afgelopen maanden gedaald. Van 26 in september naar nog maar 6 vorige maand. De KNVB is voorzichtig positief over de maatregelen om te voorkomen dat er bijvoorbeeld bier op het veld gegooid wordt. Bij Ben Jerry's in Hellendoorn wordt vandaag gestaakt. De 180 medewerkers van de ijsfabrikant zijn boos op werkgever Unilever. Die biedt 9% loonsverhoging.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 In the distance, hear the laughter of the last. past without even a last desperate warning. Then look into the sky where through the clouds a path is torn. Look and see her how she sparkles. It's the last. dance.